Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Slachtoffers van de overstromingen in Spanje kunnen geld krijgen. De regering van de regio Valencia komt met een steunfonds. Volgens de Spaanse media zit daar 250 miljoen euro in. Eerder deze week ging het enorm tekeer in de buurt van Valencia. In een dagtijd viel er meer regen dan normaal gesproken in een jaar... waardoor straten in rivieren zijn veranderd. En deze Nederlander wist niet wat hij zag gisteren. Ik moest gisteren eh, door Valencia heen om eh, in het, bij het vliegveld te komen van Castellon. En eh, ja, niets vermoedend die kant op. En vervolgens werden we eigenlijk midden door het rampgebied heen geleid via de navigatie. Ja, en dat was, dat was geen pretje. Ja, hij zag ondergelopen huizen en ook kapotte wegen. Bij de overstroming in Spanje zijn 95 mensen om het leven gekomen. Hulpverleners daar zijn nog op zoek naar de vermisten. De politie in Duitsland is op zoek naar een man die gisteren een tas vol explosieven achterliet in een metrostation in Berlijn. Toen agenten hem wilden controleren vluchtte hij het spoor over en sindsdien is hij spoorloos. Volgens Duitse media zat in die tas een halve kilo zeer explosief materiaal. De Duitse politie denkt niet dat de man terreurplannen had. Het spul wordt onder meer gebruikt door plofkrakers. Ja, en dan een bericht dat je al veel vaker hebt gehoord of gelezen. Het leven is weer wat duurder geworden. 3,6 procent om precies te zijn, blijkt uit nieuwe inflatiecijfers van het CBS. En vooral eten en tabak zijn duurder geworden. Aan de andere kant zijn brandstof en energie juist goedkoper dan een jaar geleden. Ja, en dan nog veel gedoe door een grote stroomstoring in het Brabantse Zundert. Gisteravond kwamen bijna duizenden mensen zonder stroom te zitten. Monteurs zijn de hele nacht bezig geweest. En inmiddels gaat het bijna op alle plekken weer goed. Behalve bij bedrijven in Zundert. Voor deze slagerij is het waarschijnlijk een verloren dag. Ik ben bang dat we heel veel weg moeten gaan gooien. alles werk wat we hebben gedaan in de eh, voorbereidingen soepen... Ja, desserts, eh, alles. alles. kan weg, ben ik bang. <laughs> als het nog lang duurt. En de stroombeheerder die hoopt dat de ondernemers rond deze tijd weer het licht aan kunnen doen. Heb ik nog het weer voor Het is grijs, maar het blijft wel droog.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 Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a nine, a ten, a twenty, fifty. She's bittersweet and a taco treat. She's great, and I like it. She's great, just the way she is.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 Agenten spraken hem aan, toen ging hij er vandoor. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zat in de tas springstof die vaak wordt gebruikt bij plofkraken of bij aanslagen. De winst van Shell was afgelopen kwartaal zo'n 6 miljard dollar.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 In the distance, hear the laughter of the laughter. fast without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her how she sparkles. It's the last. Zandvoort, Zandvoort.